zegt verslaggever Edwin van den Berg. Ook niet over hun leeftijden en ook niet op welke plek ze zijn gearresteerd... gisteravond kort voor middernacht. En dus ook niet of zij alle drie op hetzelfde moment op dezelfde plek zijn aangehouden of los van elkaar. In ieder geval zitten ze natuurlijk vast, mogen geen enkel bezoek ontvangen en alleen dat van hun advocaat. En meer arrestaties worden niet uitgesloten. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet duidelijk. Volgens netbeheerder Stedin zijn er geen aanwijzingen dat de explosie of explosies zijn veroorzaakt door een gaslek. Eerder zei de politie ook al dat er waarschijnlijk geen drugslab zat in de getroffen panden. De man die verdacht wordt van een gijzeling in een café in in Ede moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt, een jaar de cel in. Ook wil het OM dat hij TBS met dwangverpleging krijgt. Corne H. heeft toegegeven dat hij de dag voor Pasen, s ochtends vroeg, vier mensen vasthield in de kroeg. Vertelt verslaggever Bo Heimussen. De verdachte werd nog gevraagd dat hij zelf van de TBS-maatregel met dwangverpleging vond. En hij gaf aan dat hij het ermee eens was. Hij wil geholpen worden en hij heeft vandaag ook bekend dat hij ze van hun vrijheid heeft beroofd. En zegt dat hij het erg vindt dat hij dit heeft gedaan, vooral voor de slachtoffers. Maar waarom? waarom hij het heeft gedaan, dat zegt hij nog steeds niet te weten. Over twee weken weten we of Corné Haan daadwerkelijk cel en tbs krijgt. Dan doet de rechter uitspraak in de zaak over de gijzeling in Ede. Nederland staat in de top 5 van Europese landen als het gaat om taal en rekenvaardigheid. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek in 31 landen. Mijn collega Michelle van het journaal In Makkelijke Taal is erin gedoken. Wat opvalt is dat het best wel goed gaat in Nederland met basisvaardigheden. Mensen kunnen dus over het algemeen goed lezen, schrijven en rekenen. Nou, er zijn 2,2 miljoen mensen die daar wel moeite mee hebben. Zij kunnen vaak prima een korte tekst lezen... maar lopen tegen hele praktische problemen aan. Bijvoorbeeld een routeplanner gebruiken... of aanmelden voor de sportmiddag of hypotheekrente berekenen. Landen waar het nog beter gaat op het gebied van rekenen en taal... zijn Finland, Zweden en Japan. Het weer bewolkt, af en toe motregen en door de harde wind is het fris. Nou, die wind die gaat in de loop van de avond liggen. Morgen is daarom een rustig dagje, droog, misschien wat zon en maximaal 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er 100 kilometer file in Noord-Holland... Op de A2 is het druk van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkenveen en de afrit Utrecht Centrum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A4 naar Amsterdam moet je 10 minuten geduld hebben tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A9 is het druk van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Velzen. Daar heb je een kwartier op onthoud vanaf Aalsmeer. En op de N203 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Alkmaar tussen Krommenie en Castricum. Vertraging is daar 25 minuten.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 Dreading out that thing that I paid a cost. I watched all my castles fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait.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 De man hield in maart vier medewerkers urenlang vast. Naast een celstraf vroeg justitie ook om een locatieverbod. Het is morgen een of veronder voor de onderwijsbegroting, zeggen oppositiepartijen. Vorige week werden de acht partijen het eens over het schrappen van zo'n 700 miljoen euro aan bezuinigingen.